En dan is het ingewikkeld om erachter te komen wie de afzender is, zegt een persofficier van justitie. Soms eh, zien we natuurlijk ook verdachten in het buitenland. Ja, die zijn natuurlijk eh, nou ja, voor ons moeilijker in ieder geval op te sporen. Eh, en wat, wat we te zien is ook is dat het vaak om minderjarigen gaat. ja, en dat maakt het soms ook complex. Van al die gemelde bedreigingen was de helft strafbaar. Bijvoorbeeld bij Sigrid Kaag dit jaar. Zij ontving doodsbedreigingen en stapte naar de rechter. En haar bedreiger moet drie maanden de cel in. De Omicron-variant van het coronavirus is al minstens anderhalve week in Nederland. Het RIVM heeft nog eens naar een aantal afgenomen tests van de laatste tijd gekeken. En op 19 en 23 november blijkt de variant nu ook te zijn opgedoken bij twee mensen. Het is nog niet bekend waar zij zijn besmet. De Brabantse ecstasy-koning is opgepakt. De politie hield vanochtend een grote drugsactie in Brabant. Op verschillende plekken zijn in totaal zeven mensen opgepakt. En volgens de Telegraaf is één van hen Peter S. Hij zou een van 's werelds grootste ecstasy-producenten zijn. Niet meer sporten, uit eten en naar de bios. En na vijf uur mag je ook niet meer lessen voor je rijbewijs. En dus is het weer balen voor rijschoolhouders en leerlingen. Niet alleen omdat er minder les kan worden gegeven, maar ook omdat het goed is om swinters te leren rijden, zegt deze Groningse rijschoolhouder. Om vijf uur wordt het donker, om vijf uur gaat de spits. Nou ja, zomers rijden we natuurlijk alleen maar in het licht. En zwinters kunnen de leerlingen ook een beetje in de spits en in het donker rijden. Ja, en dat wordt ons nu een beetje door de neus gebeurd. Die donkerervaring is natuurlijk wel mooi voor de leerlingen en de spits is natuurlijk ook heel erg handig. Nou, dan maar s ochtends vroeg lessen, dat vinden de studenten die leren rijden maar niks. Het eerste wat ik hoor zo van 7 uur, eh, dan besta ik nog niet hoor. Het weer herfst all over the place. Het is bewolkt, het regent en het waait. Het wordt 9 of 10 graden. Morgen waait het nog wat harder, zijn er buien. Maar in de middag kan ook de zon nog even tevoorschijn komen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is één file te melden momenteel en die staat op de A10, de ring van Amsterdam...